9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste jonge Joden in de EU zeggen dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Vier op de vijf ervaren een toename, blijkt uit Europees onderzoek. Vooral op internet en sociale media komen jongeren van Joodse afkomst veel antisemitisme tegen. Maar ook in het openbaar, de media en de politiek. Voor het onderzoek werden ruim 2700 Joden onder de 35 jaar ondervraagd. Bijna de helft heeft zelf te maken gehad met antisemitisme, maar ze doen meestal geen aangifte. 45% durft geen Joodse symbolen te laten zien of te dragen in het openbaar ministerie van Landbouw heeft een website gelanceerd met informatie over de eikenprocessierups, die steeds meer overlast veroorzaakt. Op de site processierups.nu staan de antwoorden op meer dan 100 veelgestelde vragen over de rups en de klachten die die veroorzaakt. Zo is er te lezen dat de processierups een voorkeur heeft voor bomen die in de zon staan en dat je in besmet gebied beter geen was kunt buiten hangen. De website was een wens van minister Schouten... die één landelijk punt wilde waar iedereen informatie kan vinden over de eikenprocessie Rups. Er is opnieuw twijfel ontstaan over een portret dat Vincent van Gogh heeft geschilderd... van een man met een baard en een strohoed. Jarenlang werd gedacht dat het een zelfportret was. Tot in 2011 na onderzoek werd geconcludeerd dat het niet Vincent... maar zijn broer Theo was. Specialisten van het Van Gogh Museum hebben zich er nu opnieuw over gebogen omdat de laatste jaren duidelijker is geworden hoe de broers er precies uitzagen. Maar ze concluderen dat niet valt vast te stellen wie op het schilderij te zien is. Het doek heeft daarom de titel gekregen Zelfportret of Portret van Theo van Gogh. Het weer... Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden.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 En de dame erachter heet Wies de Louise. En zij heeft eh, onder andere ehm, ja, min of meer ook deel uitgemaakt van de theatertournee van de Cosmic Carnival toen ze eh, alles eh, van de Fleetwood Mac eh, hebben gedaan door Nederlandse theaters heen. En daar was zij een onderdeel van. Ehm, welkom in dit tweede gedeelte van deze Alternative FM. En ook hier muziek van allerlei windstreken. Zoals bijvoorbeeld deze A Midsummer Night's Dream van Port of Call. there's a fortune spent tonight. We've been talking all that mattered. Why you only mention wine? She said we're too young to mention both. We were too young to mention eyes. They played mingers in our kitchen. I asked if they had some rhymes or it's something you will never even know. God, she read Shakespeare. In the morning I said, fuck Shakespeare and his rhymes. These days all is read at night. Common and read, one has to write. Oh, it's something you will never even know. How the sound became the motion, how the motion became the songs we know. sense to dwell Eh, vorige week hebben we hem eh, gedraaid. Ego heet het nummer. Daarvoor hoorden we Port of Call en eh, Midsummer Night's Dream. En dat was eigenlijk alles even in dit notendopje wat, wat dat betreft. een aantal weken geleden is hij hier geweest. Streetwise, urban music, zoals je het noemen wilt. Benjamin Fro met The City... Het is even ook een blokje wat ik achter elkaar eh, draai. Want eh, het is eh, muziek wat allemaal op elkaar aansluit. Want Jos Kelis zit erin. En er zit ook een nieuwe single in van een andere... Ehm, ja, moet ik zeggen, hip-hop muzikant uit, ik meen uit de buurt van Rotterdam, want daar schijnt hij vandaan te komen. Leon Mason, die drie ga je dus nu achter elkaar horen. Te beginnen met Benjamin Fro. In the city, Not everyone can choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. So when the contract's over, the rent will rise. See the picture, rich getting richer, and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in, and I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you getting by with some nine to five, and you're sick and tired of trying to find a way to just spend less time trying to pay the high rent on time, y'all. The landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and you just can't me to leave it alone. You reject me, the reason is though. What you need that reasoning for? What the fucking young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hand up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, that we're not defined by corporate lies, that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you on my side, get involved and get organized. Come on. The landlord So. so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No yeah and I want Mario. Now your last name I go carry Cause you are my melanated king. And I appreciate you. No one do me like my boo. No one, nobody find past you. No one give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one do me like my boo. No one, nobody find past you. No one keep saying I blew it. Yeah, your parents and your friends, they not convinced. Tell me I ruined this, but I did not mean to emphasis. Feel like I'm only in the way now. Is there another nigga grabbing on your waist now? I wonder. Oh, everything we could've been. Lately, you just screaming when that text appear. Heard you ain't been cutting back on sex appeal. I can help but think about you when I'm reminiscing. I'm trying to spill the truth to you, but you never listen. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. No, I never. No, I never. Just know I never meant to hurt you searching. I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded, let's take it back to basics. I blame it on the way she lured me to her house. It's like you switching up on our language, like you don't wanna get mandate. I should've done the right thing back then, I never should've left it. Yeah, ain't no justice in my actions, I agree. At least give me some closure, so much distance in between. Cause it ain't you right now by my bedside. Now. It ain't you right now, you in the past time. I just want you right now, if it's the last time. never, oh, I never. Just know I never meant to let you down. No, I never, no, I never. Just know I never meant to hurt you, hurt you. I, I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm fading. Let's take it back to basics. I blame it on the waitress. Lately you've been acting up. Everything is not enough. I don't wanna give you up. No, you don't have to do this. I should've never been so ruthless. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. dat was hem. Eh, dat was Leon Mason met Blame It. En eh, daarvoor hoorde je Jaskelis. En daarvoor Benjamin Fro met The City. Drie stuks achter elkaar. We doen er nog twee en dan eh, mag Colin opnieuw weer in actie komen. Dus ja. <laughs> ja, dat komt nog, komt nog, komt nog. Eh, maar eerst even in ieder geval uit zijn plaats. Want uh, Shameless, die, eh, die hebben een EP uitgebracht. en dat moet jou wel wat zeggen, denk ik, toch? Ja, zeker. Ik heb een van de jongens van Shameless heb ik zelfs gewoon nog in de klas gehad. is dat Daan Sturm? ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben echt super slecht met namen. Oh, is nou, goed, met hem laat ik even correspondentie ja. over deze, deze EP. die, die is sinds een... nou, niet zo lang uit in ieder mhm. geval. Maar het is een vrij stevige band. Zeker. Dat, dat is het zeker. Dus eh, we gaan hem ook eh, nu even gewoon eh, van jetje geven. Beat up guy. Hier zijn de mannen van Shameless. is al eh, heel snel afgelopen. 2 minuten 20. Zo lang duurt eh, dat nummer dus. Ehm, ik eh, ga eens even de beide heren toch aankijken. ik, change of plans. Oh, toch wel? Zullen we dat maar nu doen? Nou ja, ja, weet je, <laughs> ik heb ook mijn heftigste liedjes nou. Dus die sluiten mooi aan bij dat is mooi. dat is goed, dat is goed. Dan gaan we dat nu doen. de heftigste liedjes die... Ja, nou, dan gaan we dat, eh, dan gaan we dat ook meteen... Eh, Gelijk met de deur slaan. Ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk zo, eh, rock and roll of niet dan? Rock and roll, ja. wij, hebben er, wij kennen er ook eentje. Die presenteert dat Rob, de Rob Akda wordt verhaal. En dan is het altijd... Rock and roll forever. Dus zoiets, dat, dat doet hij dan vaak. Maar goed, als we de, de eigenlijk volle versie, de, de, de gewone versterkte versie van All of My Days... dan is dat een eh, vrij stevig eh, nummer. Ja, dat klopt, ja. die, die, gaan we nu nog niet meteen doen, hè? nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, We gaan dus ook proberen om inderdaad die rockversie... om dat eer aan te doen eh, zo meteen in mijn uppie. Ja, maar we beginnen met Spreading Lies. Daar beginnen we eerst mee. Yes. Vertel. Nou ja, Spreading Lies is eigenlijk een, een, een gelukje geweest voor mij. want een jaar geleden ben ik toen bij Lieke bij 3FM uitgenodigd in de nacht. Ehm, en zij heeft een onderdeel in haar show dat heet de protestsong. En dan mag je als singer-songwriter mag je komen protesteren met je liedje tegen iets. En ik, ik had haar uh, geappt. Ik zei, ja, Lieke, ik vind het superleuk om langs te komen. Eh, alleen, ik, heb, ja, ik ben zo'n blij ei. Ik heb niet echt iets om tegen te protesteren. Want ja, mijn leven is best leuk. <laughs> en ja, ik vind de wereld ook best lief. <laughs> Toen zei ik, nou, kies jij maar iets waar ik een protestsong over moet maken. En toen had ze de krant opengeslagen en toen was net uh, Halbe Zijlstra... die had gejokt over zijn Dacia-avontuur met grootvriend Poetin. Eh, dus toen was het onderwerp was liegende politici en daar is dit liedje uitgerold. En eh, ik dacht eerst, nou, dat doen we gewoon voor de leuk. Maar ik ben, ja, dat liedje is zo lekker gelukt dat ik dacht, nou, die moet gewoon op de plaat. En sindsdien mag hij mee. Hij mag mee. Ja. Spreading lies. Yes. I see his lips moving and words fill the air. With a singular sentence, he makes sure that I pay attention to point in directions of fear. We wake up this morning, but we're all asleep. The screens in our faces to tell us the lies that we long for and promises no one can keep. But when truth comes to light and we're running out of time, in your world. feeling so sorry for what you have done. Well, don't you forget you were chosen to serve those around you. Now look at what you have become. It's funny how power could mess with your mind. Shamelessly boosting your ego and spreading your lies expecting us all to go blind. But when truth comes to light, and we're running out of time. we realize we don't need you anymore. We don't need you anymore. daar zit eh, natuurlijk wel uh, de nodige, uh, hoe noem je dat, boosheid. En er zat ook een kleine vingerwijzing. <laughs> Shameless! Die had ik ja, niet eens door, ja, nee. ja, nee. Ik, en ineens toen, ik kijk je aan en ja, <laughs> bij het uit... Ik zong het gewoon. ja, en zong het gewoon. <laughs> ja, net zoals Lara dus in de eerste liedje het over Colleen had. Ja. Ja, dat was ook... ja, ja, dat, en mama appelsapje zat erin, jongens. Zo'n mama appelsap. Goed, het laatste nummer, dat is is inderdaad All of My Days. Yes. Ehm, dat is ook een eh, stevig nummer. Eh, gaat het ook over stevige kost? Nou ja, het eh, All of My Days is eigenlijk... Eh, ja, het, dat is stiekem dan toch wel een protestsong, denk ik. Dit is een protest, ja, protest tegen het drukke bestaan waar we in zitten. Oh ja. Want iedereen heeft het maar druk, druk, druk. En eh, je bent altijd van hot naar her aan het rennen. Vooral om te bewijzen wat je allemaal kan en hoe belangrijk je bent. En het gaat allemaal om status. Dus weet je, dat was dus een beetje het idee van All of My Days. I keep running. ja, eigenlijk om, om eigenlijk maar aan iedereen te bewijzen hoe goed het gaat. En ja, laten we daar eens mee kappen, jongens. Kappen. Gewoon, kappen. Ja, gewoon kappen. Eh, luister ook gewoon naar het eh, liedje. Dus als je morgen toevallig in Steels bent... Dan zeker met de nodige aandacht. En niet eh, met een biertje. Hey, dat, mijn publiek praat nooit door me heen. Dat, is, heel, is heel goed. Anders mag je ook niet komen. Dat is, het. <laughs> dat is heel duidelijk, verhaal. duidelijk dat is een afspraak die wij maken. Als je naar mij komt luisteren, dan hou je gewoon je kop. Dat is ja. <laughs> heel duidelijk verhaal. Yes. Uh, all of my days. and what will it be? Have to choose a number and soon you will see. Running out of time, you got to retrieve it. You have to pick a flavor, it's a matter of taste. Have to kill your darlings, it's all such a waste. with expectations, you got to retrieve it. And all of my days their crap. Be the one that's buying, it's all just a trap. Don't stop denying, it's driving you crazy. You have to pick your battles, know how to fight. Choose a destination, We're traveling light. You can't play the part, you just gotta be. laatste liedje. Dit doen we normaal bij de live show ook altijd. Mocht je mee willen maken hoe dat is met volledige band, kom dan vooral morgen alsjeblieft naar Stiels toe. Want het wordt heel vet. Gratis entree. Stiels Haarlem, Colin en band. Doen we nog één keer mee met z'n allen? Cause all of my days I keep running. something and all of my days, all of my days. yeah Yeah! wij zeggen dus in de geest van PP Fischer... Rock and roll forever, inderdaad. Rock and roll forever, <laughs> yeah. ja, inderdaad. <coughs> jij krijgt er gewoon last van eh, je keel van, Van mijn geschreeuw. Ehm, ja, Slokje water. <laughs> ik zal even een slokje water nemen. Doe dat. <coughs> die mensen denken, die koper die is gestoord. Ja, eh, en ik ben ook eh, niet meer een van de jongsten. Om het dan maar zo te zeggen. <coughs> Hé, dat klinkt echt had eh, man. Had ik het dus ook nooit moeten doen. <laughs> Krijg je ervan als je op een gegeven moment wil iemand imiteren. Die Marcus die denkt, uh, nou die koper, die, die, die, die, kan wat beter even laten in, dat, in dat opzicht. Maar goed, eh, misschien dat we straks nog een eh, mooie afsluiting doen eh, met z'n tweeën. En dat doen we altijd in koor tot volgende week, zeg. Maar goed, zover is het nog niet. Ehm, eerst weer even... Nou ja, ook weer we gaan we gewoon even lekker stevig verder. Jet Papillion met In Solitude. My nights here waiting for you, so you could take me over. Cause I'm broken and wired, you'll make it better. I pay the price my soul is due. My life came down to the wire, cause I know I'll burn in fire. Yeah, I'm going down on my knees before the altar. To away, obeying the rules. No, I don't belong in heaven, cause I'm made all out of seven. Come take me under. I gave my life and died for truth. I'm now in hell, on my knees before the altar with my prayers denied. A disgrace for the crashed down. Eh, inderdaad, helemaal dit, eh, tot het einde toe eh, gedraaid. afgelopen zaterdag hebben we hem ook gedraaid in Zandvoort op zaterdag. Nou, daar had Rob Harms nog wel de nodige moeite mee <laughs> met, dat, met dat nummer. Want het zweet brak hem toch een beetje op zijn voorhoofd uit. Ergens rond een uur of vijf hebben we hem ergens, vlak voor vijf hebben we hem nog even gedraaid. Eh, maar eh, het is gewoon een eh, lekker vuig plaatje. En daar houden we van. Maar ik zal het erop niet meer aandoen door dat verzoek nog een keer bij me in te dienen. Als ik mede-presentator ben van het <laughs> programma. Want dan blijven er dus geen luisteraars meer over voor het programma misschien wat daarna komt. Entertainment View van Fred Heij. Nou, het, daarvoor hoorden we Jet, Jet Papillion met uh, In Solitude. een single die zij niet zo lang geleden hebben uitgebracht door met eh, nog, eh, nog even wat eh, werkjes die we nog eventjes doorheen willen jassen.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 We hebben eh, dat uh, vaak eh, hier laten horen, dat nummer. Ehm, jij, Colin, heeft, je hebt ook met haar gespeeld een aantal malen. Ja, ja zeker. Ja, wat, wat hebben jullie toen uh, min of meer gedaan? Meer, eh? Eh, even kijken, nou, we, we, hebben... Ja, sowieso. Ik heb een hele tijd ook in Den Haag gewoond. Dus daar, daar, ken ik, daar ken ik Hanneke van. Ja. Ehm, we hebben toen bij This Fest... Dat is al heel lang geleden. dus een internationaal singer-songwriter festival. Hebben we toen wel eens samen gespeeld. ik heb er alles van gehoord. Ja, dat was echt een, bizar verhaal was dat. Ehm, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Ehm, <laughs> en in de Hortus in Nijmegen hebben we samen een concert gedaan. En we hebben ook twee keer in een kasteel samen gespeeld. Dat was wel heel tof. Is dat uh, Doornenburg? Ja, ja, ja, Ja, ja. En, en want, eh, voor het, Nee, dat is trouwens de toch maar Doornenburg, ja. Doornenburg, ja, want daar heeft ze uh, ook een aantal optredens... nog niet zo lang geleden, vorig jaar geloof ik, een keer gedaan. En, Er staat geloof ik eh, voor dit jaar, dacht ik er ook nog één op de planning. maar dat, dat, durf ik niet met, met enige zekerheid te zeggen. Ehm, ligt dit een beetje ook in jullie in het muzikale verlengde? Of, Nou, dat weet ik niet. Het is ja, Hanneke is natuurlijk wat meer de, de folky, eh, dromerige, eh, lieve tokkelliedjes. Zoals eh, dit. Zoals dit, wat ik erg kan waarderen. Ehm, ik denk dat ik toch meer in de, de, de, pophoek wel duidelijker zit. Ja. Dus ja, ik, echt een samenwerking zie ik nu zo snel gebeuren. Nee. Eh, maar samen optreden, eh, dat, daar passen we genoeg voor bij elkaar. Ja, ik, ik zat jullie wel eens een beetje pesterig en plagerig. Ik weet het, ik, het, te doen. Maar, het is nog niet gelukt, hè? Het is nog niet gelukt. Nee, zeker niet. Eh, ik ga toch proberen. Ja, ja blijf proberen. <laughs> ja, of het dan ben ik net zo eentje als eh, die gasten eh, van The Voice of Holland. Eh, wat is het? Ja, de ja dan hoef je het maar vier jaar te doen. Hè, Schijnbaar. Schijnbaar vier jaar. Dus ik moet het nog even vier jaar volhouden. Ja, precies. Ja, je weet het niet. Maar goed, uh, Hanneke heeft daar ook nog haar, haar, eigen ideeën over. En bovendien, ik vind het een sterke persoonlijkheid. Want die laat zich ook niet zo eventjes eh, zeggen van dat gaan we doen. Nee, dat gaan we nog even niet doen. Nee, eh, ehm, ik, ik, vond eh, trouwens, maar dat was even de vraag natuurlijk... van hoe dat een beetje ontstaan is, dat, dat hele verhaal. Ehm, goed, dus dat doen jullie nog wel eens? Een optreden? Vast wel. Ja. er staat niks in de planning, maar vast wel. Nou, duidelijk. Ehm, de band, nog even, want je doet een toename met de band. Klopt. Hoe ben je die, aan die gasten eh, gekomen? Nou ja, mijn toetsenist, Serge Dussault, daar speel ik nu al bijna tien jaar mee met mijn liedjes. Die heb ik ook ergens een keer eh, gezien, volgens mij bij Linda Kreus. Ja, Linda, ja, Linda, ja heeft, daar heeft hij ook bij de band gespeeld. heb ik een keer gezien. Ja, en uh, ja, die speelt met heel veel mensen. een fantastische toetsenist. Ja. maar daar, ja, daar speel ik eigenlijk al sinds het begin van mijn liedjes mee. Want die was ik toen gewoon toevallig tegengekomen in een muziekwinkel. Ik zei, joh, ik maak liedjes. want we kenden elkaar al wel van het conservatorium. En eh, toen zei hij, ja, laat horen. Dus midden in die muziekzaak gitaar gepakt en gaan spelen. hij zei, oké, wat je ook doet, ik doe mee. Dus oh. Serge hoort erbij. En de rest van de band ben ik eigenlijk via audities eh, eh, achtergekomen... toen ik mijn vorige plaat ging maken. Toen is zoiets van, ik wil de beste muzikanten die bij mij passen... uit heel Nederland wil ik hebben. Dus ik heb iedereen die ik te gek vond, heb ik aangeschreven van... joh, ik ben Colin, ik maak liedjes, luister ernaar... en als je wil komen spelen, dan hoor je erbij. En na heel veel audities en gedoe ehm, kwamen deze heren eruit. En dit is ja, eh, Kai Liebrand op bas. En Joost Visser op drums. En dan Serge op toetsen. Ja, dit is echt de meest fantastische band voor mij dan. Eh, in heel Nederland die ik om me heen zou willen hebben. Morgen dus te bewonderen in Stiels. Zeker weten. voor je komst. Heel graag gedaan. Ja, want we hebben er nog één. En die ga ik nu draaien. En die is van Michel Ebbe. En eh, dat nummer dat heet There's a Storm Coming Up. En wij zeggen weer tot volgende week. Dag. coming up. Birds are flying low. Better search for cover.